Clemens Peters met het NOS Journaal. De beveiliger Vaartlekte heeft zijn kennis niet gedeeld met criminelen. Het Openbaar Ministerie heeft K. maandenlang geobserveerd en afgeluisterd... maar geen bewijzen gevonden voor banden met criminelen. De man schepte vooral tegen vrouwen op over wat hij allemaal wist... over de beveiliging van Wilders. Zo gaf hij onder meer het adres van Wilders door... en in wat voor auto's de PVV-leider werd vervoerd. Ook vertelde hij over een bezoek van een van de dochters van president Obama aan Nederland. K. wordt vervolgd voor het schenden van zijn ambtsgeheim. Het Syrische regime heeft voor het eerst dodenlijsten gepubliceerd. En daaruit blijkt dat sinds het begin van de burgeroorlog honderden Syriërs in staatsgevangenissen zijn overleden. In de beginjaren van de burgeroorlog werden veel tegenstanders van president Assad opgepakt. Amnesty International noemde de omstandigheden in de Syrische gevangenissen gruwelijk. In één daarvan zou in het de afgelopen zeven jaar ruim 13.000 mensen zijn opgehangen. In de Amerikaanse staat New Mexico heeft de politie in een afgelegen woongemeenschap een grote groep ondervoede kinderen en vrouwen aangetroffen. De elf kinderen en de drie vrouwen, waarschijnlijk hun moeders, zijn weggehaald. Twee zwaar bewapende mannen zijn aangehouden. Volgens de lokale sheriff leken de kinderen en de vrouwen op vluchtelingen uit derde wereldlanden. De politie kwam de groep op het spoor doordat iemand een bericht had doorgestuurd waarin om hulp werd gevraagd. De bezorgers van PostNL mogen vanwege de hitte tijdelijk zelf bepalen wanneer ze werken. In overleg met de ondernemingsraad is besloten dat ze bijvoorbeeld ook s'avonds op pad mogen gaan... als het KNMI temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Voorwaarde is wel dat de post voor middernacht in de brievenbussen ligt.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 We're gonna stay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 mind. So, mama, don't stress your mind. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl In that's not real to me.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 the deep blue ocean under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. coming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 去。